Drie uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Britse onderzoekers hebben het lichaam geborgen dat zondag werd gevonden in het vliegtuigwrak op de bodem van het kanaal, meldt de BBC. Het vliegtuigje bracht de Argentijnse voetballer Emiliano Sala van zijn oude Franse club Nantes naar zijn nieuwe Engelse club Cardiff City. Het is nog niet duidelijk of het gevonden lichaam van Sala is of van de piloot. Volgens het onderzoeksteam was de bergingsactie moeilijk maar is die op een zo waardig mogelijke manier uitgevoerd. De families van Sala en de piloot werden steeds op de hoogte gehouden. In de Amsterdamse wijk Eiburg is even voor middernacht iemand op straat neergeschoten. De man is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Er zouden meerdere schoten zijn gelost. De politie denkt dat de daders er vandoor zijn gegaan op een scooter. Ze zijn spoorloos. Eerder op de avond werd ook bij het kantoor van de Nederlandse Bank in Amsterdam geschoten. De politie doodde daar een man die er met een pistool rondliep. Een passerende fietser raakte gewond. In de Tweede Kamer is er tot een harde botsing gekomen tussen denkkamerlid Usturk en zijn collega De Graaf van de PVV. In een debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders beschuldigde Usturk De Graaf van fraude. Die reageerde woedend en zei dat hij Usturk zou najagen als hij zijn beschuldiging niet terugnam. Kamervoorzitter Ariep riep de twee tot de orde en zei dat beschuldigingen en bedreigingen niet de manier zijn om in de Tweede Kamer te discussiëren. De graaf nam uiteindelijk zijn woorden terug, Usturk niet. En in Groot-Brittannië is woedend gereageerd op een uitspraak van Europees topman Donald Tusk. Die zei dat er een speciaal plekje in de hel is voor radicale aanhangers van de Brexit.